Het is vandaag 7 juli 2011 en dit is de 64ste aflevering van Donderslag. Hartelijk welkom, fijn dat je luistert en ook de luisteraars op hun vakantiebestemming hartelijk welkom. We zijn hier in Studio 11 eh, lekker aan het zomeren en daarbij zoeken we ook natuurlijk weer passende muziek. Vandaag eh, heb ik weer zomer- en vakantie-e-mails. En ook is Rob Licare weer bij. En Theo Fried is er weer met een kerstverse blabla-blog. Zou Theo opgewekt zijn of een zomerfrustratie hebben? Luister om half drie. Om ongeveer kwart voor bier heb ik een eh, recept in de rubriek Wat gaan we nu eten? En dat is een zomers recept. Blijf lekker luisteren. Ik ben er tot bieruur vanuit Studio 11. En we gaan nu van de kant met Ain't Got The Scratch van Buddy Whittington van zijn album Six String Spangelly dat op 5 september officieel op de markt verschijnt. terms half down, the rest now. So I'll wire up that muffler, I'll put on that patch, cause baby, I got the itch, but I ain't got the scratch. ain't got to scratch. Something catches your eye and you just gotta have it. You better rethink it before you reach out and grab it. Before you reach in your pocket and pull out that plastic, do yourself a favor. Break that bad habit. I called up my accountant about a house on a hill. Seventeen rooms, a pool as big as the bill. I'm massaging the numbers, no way to nudge it with your dumb yawn palette and your blue ribbon budget. So call your friend at the mint, have him print a fresh batch, cause baby, you got the itch, but you ain't got the scratch. pennies a cash. Cause baby, I got the itch, but I ain't got the scratch. Buddy Willington op jouw radio. Het is zomerradio hier bij Radio 501 in Donderslag. Het is Cliff Richard met Summer Holiday. We're all going on a summer holiday.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 En we gaan eventjes terug naar niet dit jaar, maar dit jaar ervoor. Naar X Factor. En daar treffen we Jaap Reesma aan. Die heeft een nummer geschreven of gezongen. Walk Every ounce of me remembers your smile and shining your light.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 let's go longer so Jaap Reesema, Walk to the Other Side. Het ging in het begin niet helemaal goed, want hij begon zo vroeg te zingen. Maar het is toch echt Jaap Reesema? Het is even na twee. Het is 7 eh, juli 2011. We zijn druk bezig met de zomer hier in Donderslag. En natuurlijk heb ik Rob Ricard aan de telefoon. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Ik bel natuurlijk eventjes eh, voor een tipje van de sluier, want dat gaat in de zomer gewoon door, hè? voor de platenkeuze. Ja. En eh, ik neem aan dat jij ook een beetje eh, de zomer in je hoofd hebt. Ja, je hebt nu al drie keer een eh, tip genoemd. Je hebt al, ik heb al drie keer een tip genoemd? De tip heb je al drie keer, het woord heb je al drie keer genoemd. Oh. dus misschien heeft het wel iets met de zomer te maken. Misschien heeft het iets met de zomer te maken. Ehm, ja, jij hebt natuurlijk iets gekozen straks voor half bier, voor de plaatkeuze. Ehm, de plaat die jij nu eh, gekozen heb die ik straks moet gaan draaien. Is dat een, een zanger of een zangeres? Een zangeres. Een zangeres. En Europees of Amerikaans? Europees, uit 1965 is het. Dus Oeh, dat is een... voor de oude lullen. de oude lullen onder ons. Ja. Nou, dat is eh, alweer in 1965. Eh, dat is nog kort geleden. Voor ons dan. 50 jaar geleden volgens mij. Ja, dat is voor ons kort geleden, maar... Oh, <laughs> voor de jeugd van tegenwoordig die, eh, die al zeggen van vroeger is 2004... is dat natuurlijk nog heel erg lang geleden. Um, die kennen hem niet. Die kennen hem niet, nee. Is het een, eh, een hele bekende zangeres? Toen wel. Ja, nee, nog steeds wel. Nog steeds wel? Wat minder bekend, geloof ik. Maar oh. ze zingt nog wel eens uh, toneeltafel, geloof ik. Oké. Nou, dat gaan we straks allemaal horen dan om half bier. Eh, ik heb eh, een, een, lekker zomers plaatje om nu eh, te starten. En ook al. ja, ik denk dat jij die wel kent. Dat is een plaat van Bob Sinclair en het heet oh. Love Generation. Leuk. Oké, tot straks. Hoi. <laughs> you know what I'm talking about? Come on. Sinclair, met de Love eh, Generation. Een nummer uit, ja, een paar jaar terug hè, alweer. Ehm, we zijn bezig met een heerlijke zomer hier in uh, Radio 501 eh, Studio 11. En we draaien heerlijke zomerse muziek, maar ook bekende muziek, oude muziek. Ook gloednieuwe muziek. Dit is I Can Get No Satisfaction van de Stones uit 1965. hierop voor een lang hete zomer hier in Studio 11, Radio 501. En die zomer die, eh, zal duren, de zomerstemming van Donderslag zal duren tot 1 eh, september 2011. Dus u hebt nog wat weken te gaan in de zomerstemming. Zit je lekker op een strand of wat dan ook? Een hete zomer. Peter Koelewijn. 16 was ze maar net, toen de vakantie van school begon papa en mama. Ik wil erop uit in mijn eentje naar de zon. Het liften ging goed tot voorbij Parijs. Daarna ging het voor haar te snel. Ze kreeg wat drankjes van een heer in een Citroën. En werd ze naast hem wakker in een motel. de set. Ze keek haar ogen uit naar elk jacht. Natuurlijk zei ze ja toen ze werd gevraagd. Heel naïef en op volle zee werd ze bezit van een man die haar vader kon zijn. En later deden daar de anderen aan mee. Het was een zoon. gaan. Haar geld was op en zij was op. En op een avond heeft ze meegedaan. Een trip van een dag, oneindig hoog. Ze kon zweven tot aan de zon. En de volgende dag en de dag daarna, tot zij er niet meer buiten kon. ze maar net, was uit de kindermaat. Toen haar vader haar eind september vond, was het te laat. Peter Koelewijn die zingt erover een hete zomer. En het kan je allemaal zomaar gebeuren. Voor je het weet is het gebeurd. Wat ook net gebeurd is, is de goed nieuwe cd van Smith Montreal. Wish I Could. Net op de markt als single te downloaden bij iTunes. So, I know it's there. I see it sometimes. Far, so far away. I've been wanting for so long. stop, stop, stop, stop. Miss Montreal, I Wish I Could. Net op de markt. Eh, erg mooi nummer. Uh, wie ook een plaat maakte jaren geleden. In the to do. Staying lonely isn't my way, so I'm gonna catch the bus. To be reaching you this evening, there'll be just to two of us in the summer night. the days are getting longer and the summer's getting real, I'll be reaching you each evening and I'll show you herkent. Dat was Teach In met In the Summer Night. De blog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl, 7 juli 2011. Knappe koppen. De onderzoekers van de Verkeersinformatiedienst snapten er helemaal niets van. De file druk is de eerste vier maanden van het jaar fors afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Hoe kan dat nou? want het was ongeveer hetzelfde winterweer. Ze moesten graven en speuren en zoeken en analyseren en toen kwamen ze met een verrassende conclusie. Het zou best wel eens kunnen dat een kwart van de daling is veroorzaakt door de wegverbredingen van de A2 bij Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, de A12 en de A58 en de nieuwe spitsstrook op de A9 bij Haarlem. Klaar, conclusie. Wat heeft die andere driekwart van de daling dan veroorzaakt, vraag je je af. Nou, dat verzin je zelf maar. De VID vindt dat ze al meer dan genoeg haar best heeft gedaan met haar opzienbarende conclusie. Minder files door meer rijstroken. Knappe koppen die dat verzinnen hoor. Je moet er maar opkomen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Nu tijd voor Paul Simon uh, met het mooie nummer Me and Gulia Down by the Schoolyard. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did Mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, Oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. drama take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me en Julio down by the schoolyard. See me en Julia down by the schoolyard. Dat is Me en Julia down by the schoolyard van eh, Paul Simon. Alweer van eh, tijden geleden, maar toch nog steeds erg mooi. Eh, dit keer zonder Art Garfunkel. Ja, dat ging over een verboden liefde. Zeker om die leeftijd. Dat mocht schijnbaar toch niet. Zeker in Amerika niet. Eh, ik weet niet of ze uit Amerika komen, want we hebben het nu over Amerika. Maar ik weet niet of ze uit Amerika komen. Dat is de groep No Blues. En No Blues, ja, die zingen op hun eigen wijze toch een bluesnummer. Ze spelen het ook. Het nummer wat zij hier hebben heet Long Legged Woman. U luistert naar Radio 501 Donderslag. En ik ben er tot bieruur. En de daverende donderdag, die duurt tot middernacht vanavond.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 Erop en erover. Hij rijdt een ander eentje voor je. Je gaat op de pedalen staan. Het zweet uit in je ogen. Je moet een tandje dieper gaan. Mensen spijten ijskoud water. Mensen schreeuwen vrouwenkul. Het is nu winnen of verliezen. Dus je verstand zet je op nul. Je hoort alleen nog in je hoofd wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover nee. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover heen. Je voelt je helemaal geraakt. De benen willen niet meer rond. Je hart gaat als een gek keer, Het kwijt loopt uit je mond. Mensen schreeuwen geef niet op. Mensen pakken je zelfs beet. Je zou het liefst willen stoppen. Maar in de verte is de meet. Je hoort alleen nog in je hoofd wat je jezelf hebt beloofd. Je gaat erop en erover, je gaat erop en erover, je gaat erop en erover. Je gaat erop en erover, je gaat erop en erover, je gaat erop en erover. Je hebt gewonnen water en roken. mail en ik heb er een paar uitgepakt. Deze is van eh, John Meervink. Binnenkort ga ik naar Portugal. Misschien ga ik eens kijken bij dat surfkamp waar jullie het eh, op Radio 5 steeds over hebben. Maar het kan ook zomaar zijn dat ik aan de zuidkust van Portugal blijf hangen. En als ik een internetverbinding heb, zal ik naar Radio 501 luisteren. Nou, dat is natuurlijk altijd goed. En als je naar het surfkamp gaat, doe ze van ons de groeten. Uh, Joke meldt, we brengen de zomer door aan de kust op een naturistencamping en ook op het naakstrand. Lekker naadloos bruin worden. Nou, als je je maar goed insmeert. Uh, Johan die meldt. Dit jaar gaan we met de motor op vakantie. Waar we heen gaan is nog onbekend. We hopen onderweg naar Radio 501 te kunnen luisteren. Nou, dat is ook een goed idee. Zal ik, eh, eh, als ik jou was, ook gaan doen tijdens de zomervakantie. Tot zover de berichten. Straks in het tweede uur eh, nog enkele nieuwe e-mailberichten. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Ja, en ik ben er tot bieruur. Met donderslag in deze zomerstemming. Um, eens even kijken. We hebben Fles in de Pen nu. En daar gaan we naar luisteren. En het nummer dat heet eh, Night in France. in the Pan. Nights in France. Oftewel nachten in Frankrijk. Ja, en daar zitten toch wel veel Nederlanders altijd ideaal jaar in Frankrijk. Kamperen of in hotelletjes. Of lekker met de eh, caravan of de camper onderweg. We gaan de zomer een hitje doen. Eh, van Bob Marley versus Funkstar Deluxe. Het eh, nummer dat heet Sun is Shining. bunch of fools. Fail to recognize and appreciate the jewels. Don't listen to what people say or imitate what they do. Beware, I'm the underdog, cause they hear me, be bossing you. Since what can happen? polite. What they don't really see, that it's my point of view, and I still have my pride. And then they try to justify the things they said. I cannot forget. It sticks in my head. I said it sticks in my head. It sticks in my head. This is what can happen when you're back against the wall. So just keep your head up and think. up nice, look fresh for the interview. In a three-piece suit, I'm talking business with you. Next minute I'm on a train with a girl, I'm kicking game. Underestimate my brain and I'm burning with flame. Don't never let them keep you down. De plaat voor je hoofd is deze hele week van de Skanking Monks. En het heet Backed Against the Wall. En iedere vrijdagavond om 10 uur wordt in de Arwin en Johnny Show de nieuwste plaat voor je hoofd gekozen. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Donderdag. Radio 501.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 Wat doe jij bij brand? Daar moet je nu over nadenken. Doe de brandveiligheidstest op watdoejijbijbrand.nl. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. looking for shop top, not looking for sounds. Get away from the bar and give me romance. What's wrong with being overrated? What's wrong with being overrated? Tell me I'm your favorite. We gaan een bieruur eh, met onder andere de donderdisc, de vakantie-e-mails, de platenkeuze van Rob Ricard en wat gaan we nu eten. En met goede muziek natuurlijk. Ik opende dit uur met Overrated van eh, Jacqueline. En voordat ik de donderdisc loslaat is dit Dire Straits met Sultans of Swing uit 1978. in dark, in park, meantime... you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. competition in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. guitar George. He knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his mountains. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag Beat van Michael Jackson. Eh, van vandaag. Eh, Michael Jackson, niet meer onder ons, maar wel mooie platen gemaakt. En het nummer was Beat It. We gaan weer lekker zomerse muziek draaien. En dat doen we met eh, Ricky Martin. Hij zet op de plaat een heel mooi nummer. En dat is Bastaya. En het komt van zijn laatste cd uit 2011. Acercándome hacia la verdad. Busco el modo de explicarle al mundo lo que ya no sé callar. escapar de esta cárcel donde se castigan sin piedad los sentimientos contra todo Las palabras que guardo en silencio se cansaron de esperar. Aquí empieza mi revolución. En mi mano llevo la bandera que defiende el corazón. Oh Contra todo no me asusta más el miedo, basta ya. basta más el miedo, basta ya. la verdad. Busco un modo de explicarle al mundo lo que ya no sé callar. Met Rogier van Diesveld op Radio 501. Eh, twee tweede uur ook nog een eh, paar zomerse e-mails. Eh, Michael die schrijft... Dit jaar gaan we op fietsvakantie door Nederland. We hebben elektrische fietsen gekocht, dus dat moet helemaal gaan lukken. Erik die meldt, dit jaar gaan we niet op vakantie. We hebben net een nieuw huis gekocht en dat moeten we nog helemaal gaan inrichten. We hebben er ontzettend veel zin in. Ik wens je heel veel klusgenot tijdens deze vakantie. En het laatste berichtje van vandaag, dat komt van Ruud. We hebben een reis geboekt naar Griekenland. Er moet toch iemand zijn die dat land steunt. We gaan Athene bezoeken en misschien nog eiland hoppen. Nou, iedereen lijkt druk te genieten van de vakantie. Ik vind mijn vakantie hier bij Radio 501. Uh, eh, wil je wat kwijt? Stuur het dan naar studioradio 501 Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. wel. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. <laughs> Zo, ik ben even naar de kampwinkel geweest om boodschappen te halen. Meegaan in het verhaal, hè? Meegaan in het verhaal. Nee, dat vind ik altijd zo leuk als je gaat kamperen. Eh, dat je je boodschappen kunt doen, dan heb je ook wat te doen. Want als je gaat kamperen, doe je eigenlijk helemaal niks. Nee, want je was morgens weer wakker. En dan, eh, nou, dan ga je een beetje ontbijten, dan ga je koffie drinken, je tanden poetsen, ga je voor de tent zitten. Nou, dan ga je lunch op een gegeven moment. Dan ga je meestal na de lunch ga je de boodschappen doen. Dan ga je dus de rest van de middag naar je boodschappen zitten kijken. Ehm, <laughs> dan ga je op een gegeven moment ga je natuurlijk eten klaarmaken, ga koken, ga je eten, ga je afwassen. En na het afwassen ga je dan meestal nog een bakje drinken, dan maak je een rondje over de camping. En dan ga je naar bed en dan heb je toch het idee dat je een leuke dag hebt gehad. <laughs> dus vandaar dat dat eigenlijk het hoogtepunt van mijn dag is, hè. De boodschap, ik zat even opbergen. Nee, nou, nee. Dit is lekker, hè. Een verse komkommer. Een vers, nou vers. Ik <laughs> ga even aan de technicus vragen, hoe lang gaat hij al mee, René? Acht weken. Acht weken? Moest voelen, moest voelen. Dat valt nog mee dan, hè? Acht weken. Zo lang blijft hij voor jou niet overeind. Acht weken, dat lijkt Acht weken. Nee, maar laten we er wel eens Een verse komkommer, dat heb je op de camping. Wanneer heb je voor het laatst in een vliegtuig een verse komkommer gehad? Dat krijgt hij niet in een vliegtuig. Ja, of een heel klein mini-komkommertje, dat zou kunnen. want in een vliegtuig zijn de maaltijden altijd veel kleiner dan in het echt. Is het wel eens opgevallen? Dan krijg je zo'n mini komkommertje krijgen, of een mini biefstukje, of een mini croissantje, of een mini puddingje. Ik weet niet waar ze die maaltijden maken, maar duurde dom waarschijnlijk. Ik weet niet of het aankomt. En ik vind het helemaal niks dan vliegen. Hè? Ik doe het niet meer vliegen. Ik ben ermee gekocht. Weet je wat is met vliegen? Die stoelen worden steeds goedkoper en steeds kleiner. Maar de mensen worden steeds langer. Dus ik weet niet hoe dat over 20, 25 jaar uitziet. Dan hangen we waarschijnlijk allemaal klem tegen elkaar met een lusje. die wil alleen maar staan plaatsen zo. Daarmee heet, het, daarmee KLM. Als je dat snel uitspreekt, dan krijg je klem. Daar is er over na. En ik zeg het je, ik doe het niet meer vliegen. Ik ben ermee gestopt met vliegen. Ik ben de laatste keer wezen vliegen, ik denk een jaar of drie geleden, naar Singapore. En ja, toen hadden ze mij gevraagd van de Nederlandse vereniging of ik daar op wilde komen treden. En dat is al zo'n gedoe op Schiphol. Ik was met een maat van mij. We stonden bij de balie. Op een gegeven moment zegt hij tegen mij: hij Nou, ik wou dat ik mijn piano had meegenomen. Ik zeg: Je piano, hoezo? Hij zegt: Daar heb ik mijn paspoort op laten leggen. <laughs> Zo heel gedoe. En dan moet je inchecken. En weet je, weet je, ik zeg: Nou, ik wil wel komen hè, tegen die lui. Ik zeg: Ik wil komen, maar dan wil ik een plek in het vliegtuig hebben met genoeg beenruimte. En ik kreeg een ticket opgestuurd van de premierklas. Ik denk, nou, dat klinkt goed, hè? Dat klinkt goed. <laughs> nou moet ik zeggen, ik ben zelf nooit een fan geweest van dat Japans papiervouwen, dat origami. Eh, en nog helemaal niet met mijn eigen benen. Dus op een gegeven moment zit ik zo met mijn knieën achter mijn oren zit ik in die stoel. Ik denk bij eigenlijk, dit klopt toch niet? Dat kan er nooit de premierklas zijn. Nou, gelukkig kon er een stewardess aanlopen. die herkende ik ook alleen aan de pakje trouwens hoor. Want dan nemen ze tegenwoordig ook van alles aan, hè, met die KLM en die stewardess. Ja. Vroeger moest er moest je model zijn geweest of Miss Holland om stewardess te worden. Nou, die was ook niet Holland geweest, maar dan bij de verkiezingen in Jakarta in 1937. Zo'n heel oud in spelletje komt er aangestrompeld. Zo'n heel oud. Zo'n zo, zo gebakkie, weet je, met, van die, met, met zijn huid, allemaal van die rimpels, met zijn, met zijn, met zijn, met zijn draadjesvleeshuid, weet je wel? Helemaal zo. Je hebt, je hebt wel van die vrouwen, die hebben van die, eh, van die afwashanden met van die kloven erin, weet je wel? En zij had er meer een afwasgezicht. Dat hele bekje zat in elkaar. Zo. Ik zou niet willen zeggen dat ze lelijk was, maar ze had een kop als een kraslot. zag me niet uit. En nog voordat ik kon klagen, hè, nog voordat ik kon protesteren, kreeg ik een tissue kreeg ik om mijn schoot geworpen. Of liever gezegd om mijn kin. Zo'n schoonmaaktissue, dat je je dan weer fris voelt. Dus ik denk, nou, dan smeer ik mij maar in. Tenminste, mijn kuiten, veel verder kwam ik niet. Kwam ze na een kwartier, kwam ze weer langs. Ze zegt, heb het gesmaakt, meneer? Het leek dat het goddomme de maaltijd was. maar ja, ik denk, ik ga toch klagen, weet je wel. Dus ik zeg zo tussen neus en knieën door tegen die, die opgedekte krentenbol. Ik zeg maar eens luister, is dit de premierklas waar ik zit? Ze zegt ja meneer, dat is de premierklas. We hebben namelijk eh, first class, business class, tourist class, dan de premierklas en we hebben ook nog economy class. En de premierklas, dat zijn eigenlijk de kleinste en goedkoopste stoelen in het vliegtuig. Die eh, geven we vaak gratis weg aan onze relaties, aan Nederlandse clubs en zo. Ik zeg, nou, daar heb ik al gefeliciteerd mee. Ik zeg trouwens, waar zit een economy class? Ze zegt, dan moet u naar buiten kijken meneer. En die hingen dus met hun tanden aan de vleugel, hè. Ken ze zegt nog een prettige vlucht, meneer. Ging ze het gang weer met een looprek. Het is toch... Ik weet niet wat het is met vliegen, maar het, weet je, het is vliegen. Het is niet organisch. Wij, zijn niet, wij zeggen wel, we gaan vliegen, maar we kunnen helemaal niet vliegen. We stoppen met z'n in zo'n in in zo'n lege tombestatuur. en dan gaan we vliegen we ergens naartoe. Maar we gaan dan altijd naar plaatsen toe waar wij als Nederlandse mensen helemaal niks te zoeken hebben. Als nuchtere Nederlanders hebben we niks te zoeken. En dan gaan we rare dingen doen ook, want je kan niet heel ver wegvliegen en terugkomen en niks gedaan hebben. Dat sta je voor dat mag niet, hè? Dus dan gaan mensen dingen doen die ze normaal nooit doen. Dan gaan ze bijvoorbeeld gaan ze, gaan ze, gaan ze modderbanen nemen in Mexico bijvoorbeeld. Of ze gaan gezellig met de hele familie eh, non-verbaal naakt aura in Nepal bijvoorbeeld. Weet je wat dat soort dingen doen ze dan. Of, of ze gaan uh, meditatief masturberen in Mongolië. Ja, daar heb ik trouwens geen dier van meegenomen. <laughs> Dan willen ze onthaasten, maar dan moet we allemaal snel. Ik vind het zo'n rare toestand. Ik zal even de boel opruimen, jongens. Dan kunnen we beginnen. Dat was uh, Sjaak over de vakantie. Terug naar de muziek. My Girl, The Temptations. tree. My Girl. In uh, eh, 2011, ja, in 2011 kwam een nieuwe plaat uit van Sheila Sue, Crazy Vibes. I was never really into music Till I was about nine years old But now I can't control myself from grooving It is time for me to show Cause today, oh, I'll show ya Eerst uur had ik eh, Rob Robin Kaan aan de telefoon. En nu zit hij weer onder de knop van de telefoon. Hallo? Ja, Hallo? Eh, hij is hier in de uitzending. Rob, welkom terug. Ja, ik zit niet onder de knop, maar op de mengtafel. Maar goed, dat geeft niet. Ja, dat klinkt allemaal leuk, joh. Op de knop op de mengtafel. Op de knop op ik de mengtafel. Eh, waar zit jij momenteel? Zit je op het terras? Of, Op de mengtafel. Ja, dat snap ik. Ja, hier zit je op de mengtafel. Maar waar jij nu zit... <laughs> jij bent natuurlijk ergens eh, op een locatie waar ik niet, weet, eh, niet van weet waar je bent. Maar zit je, eh, zit je op het terras of zo? Of, nee. Zit je in het buitenland of binnenland? Nee, ik zit gewoon thuis op zolder. Thuis op zolder? Ja. Oh, een rare plek, joh. Ja. Nou, dat... ik even te telefoneren voor, voor de uitzending. Voor de platenkeuze? Ja. <laughs> nee, ik, ik dacht van, nou, die zit wel ergens in het land. Ja, ik zit ook in het land. Ja. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Eh, het is zomer. Ik hoop niet dat ik eh, een zonnesteek heb opgelopen. Nee, nee, daar heb ik geen nou. last van op zolder. Ik ook niet. Nee. Eh, moet je luisteren, jij hebt het al een beetje aangekondigd. Het is een zangeres uit 1965, komt de plaat. Nee, die zangeres is... uit 1946, ja, de nee, plaat is uit 1965. Ja, dat zeg ik. En ze komt uit Europa. Ja nou, ik zou zeggen brand los, want ik ben er nog niet helemaal uit. Oh, het is heel makkelijk, jongens. Eh, de eerste liedjes eh, werd geschreven door eh, Mick Jagger. Mick Jagger? Oh, ja, Steers Go By. En, oh ja, dan is het... Uh... Ja, dan is het Marian Faithful, Ja, dat dacht ik wel, ja. Nou, oké. En, ja, en het is een... Ik heb, ik heb een, een liedje gekozen met het woordje zomer, in de, zomer in de titel. Ja. Maar omdat ze dat in het Engels zingt, is het Summer Nights geworden. Summer Nights. Ja, en eh, wie wilde toen in die tijd, in 1965, niet zo'nzelfde eh, kop met haar hebben? Nou hè. De dames dan, hè? Ja. Ja, het is een eh, goede oude tijd, ja. Nou, laten we daar maar niet over gaan dromen, want... nee, ga laten we er maar over gaan draaien. Ja, dat lijkt me ook. kondig hem even leuk aan op zijn zomers en dan start ik hem in.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 Frankie Smith. Eh, ik ga een plaatje draaien voor Call Out. En dat is A Flash Quartet featuring Anna Ternheim. Het heet Quiet Night en het wordt altijd gedraaid aan het eind van de film Wallander. Dat is een detective televisie. Want Quiet Night. vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! voor vandaag heb ik hakballetjes met couscous, een hoofdgerecht voor vier personen. Eh, de volgende ingrediënten hebben we daarbij nodig. 2 x 250 gram half om half gehakt, 5 teende knoflook, fijn gesneden, 1 theelepel gemalen koriander, oftewel katoenbar, 1 theelepel gemalen komijn, ook wel genoemd jinten, twee eieren, 60 gram paneermeel naturel, een pakje van 150 gram, 8 eetlepels olijfolie, 1 blik tomatenblokjes en dat is een blikje van 400 gram, 250 gram couscous, 1 komkommer in blokjes gesneden, 1 zakje bosuitjes, 3 stuk zitten er in zo'n zakje, en die in dunne ringetjes snijden. 1 bakje verse peterselie a 20 gram en dat moet worden fijn gesneden. Staafmixer is nodig als materiaal. We moeten dit gerecht voorbereiden en dat doen we maximaal één dag van tevoren. Meng het gehakt met drie fijn gesneden tenen knoflook, de koriander, de komijn, de eieren en de helft van het paneermeel. Breng op smaak met zout en peper. Draai hiervan kleine gehaktballetjes en rol ze door de rest van de paneermeel. Verhit 2 eetlepels olie en bak de rest van de knoflook kort. Voeg dan de tomatenblokjes toe en laat 10 minuten zachtjes koken. Pureer dit met de staafmixer. Verhit dan 2 eetlepels olie in een pan met anti-aanbaklaag en bak daarin de gehakte balletjes bruin. Voeg dan de saus toe en laat op laag vuur in 20 minuten garen en laat het daarna afkoelen. Bereid de couscous volgens de aanwijzing op de verpakking en laat het daarna afkoelen. Meng er 4 eetlepels olie, de komkommer, de bosui en peterselie door. Waar het gehakt en de couscous afgedekt in de koelkast. Dan gaan we dit bereiden.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 is! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Nou wordt het toch nog gezellig. We hebben barbecue en we hebben André van Duin. Maar dat is helemaal geen kippenpootje. Je gaat op een stuk houtskool te glijven. Oh, nou, is lekkere saus hier in dit bordje, Heb je al geproefd? Dat bordje, mama? Dat is helemaal geen saus. Dus een blink buitenbij. bij. Oh, is van de kook. Dat kan ook aan niet anders, want ze stikken van de rook. Barbecue. Oh, barbecue. En zo'n avond barbecue we zitten de nou, wat ik hier heb, maar die zijn erg lekker. Ja, dan nou, kijk maar uit dat de hondje niet ziet, want het is zijn been. je Herman, waar waren die afgegeten satéstokjes? En doe ze maar Sois sombre des teentje van een dolle koe. Dat is namelijk alle gekheid op een stokje. I Had To Go See Alice. Buddy Whittington van zijn nieuwe cd Six String Evangeli. walls with a rhythm stick that was harder than Chinese arithmetic till the deflated conditions started keeping me down at nights. Goose. I was a propaganda till I just couldn't rise to my usual standards. I was still in the running, but it just wasn't hitting the heights. Doc said it's something that I ought to address, but it really wasn't nothing that should cause distress. Probably working too hard, happens to us all once or twice. You're gray at the temples carrying excess baggage. Better cut out the corned beef and kick up the cabbage. If you know what's good for you, better take old Doc's advice. I had to go see Alice to cure what's ailing me. A little bit of elation via Viagravation when the factory feature starts to fail in me. So I tried to time it all just right by about 7.30 on day feeling it coming on fast. When my baby called up, she broke our date. She said, I'm real sorry, honey, but I gotta work late and I was standing there saluting the flag about three quarter staff. I tried to watch the news in this altered state, but I kept getting hung up on Nancy Grace and I thought, holy mackerel, this must be some powerful stuff. So I grabbed the remote and commenced to click and doing all I could do to keep from choking that chicken when I passed that infomercial about firming up your hips, thighs, and butt. I had to go see Alice. He always reassures me. For just a little advancement, a little andro enhancement, to remove any doubts about your masculinity. Add a little zest to your fun fest, a little boost to your roost back at the love nest. change my life, you see. Threw away my pin ups, now she can do chin ups. Put a whole new slant on the frolicking festivities. When what you need to improve on is getting your groove on, it ain't no fallacy. But if that tower of power lasts more than four hours, better hit the ER and turn off the TV. Iedere week in deze zomeredities van Donderslag besluiten wij het programma met een mooi lied over een stad. Vandaag Chicago. En Chicago is de grootste stad in de staat Illinois. Met een inwonersaantal van ruim 3 miljoen in de stad en meer dan 9 miljoen in de metropool. Chicago is na New York en Los Angeles de derde grote stad van de Verenigde Staten. Chicago ligt aan de Michiganmeer en heeft een oppervlakte van 606 vierkante kilometer. Tijdens de drooglegging in de jaren 20 van de vorige eeuw was Chicago het werkterrein van een aantal beruchte gangsters.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 Op donderdag. Oh, hemel. Donderslag. Yeah. Rogier, bedankt. Rogier, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja zijn er weer. We zijn aan het eind van donderslag. Het is bijna 4 uur en dan wordt het weer tijd om om te schakelen naar Studio de Coupoort. Mocht je mij nog wat willen vertellen, mail me dan. Eh, ik ben de hele week te bereiken via e-mail 501rvd.gmail.com. Schrijf het even op 501rvd.gmail.com. En het ad is natuurlijk een apenstaartje. Eh, dan kun je me bereiken eh, via Hives, Twitter en Facebook onder de naam RVD501. En als je een Facebook-vriend bent, vind je daar ook mijn e-mailadressen. Eh, deze zomer besteed ik aandacht aan de vakantie en de zomer. En ik heb jullie steun daarbij hard nodig. Stuur je zomer- of vakantieverhaal en of anekdote naar me toe. En vertel me wat jouw favoriete zomer- of vakantieplaat is. E-mail naar 501rvd.gmail.com heb je e-mail voor Radio 501? Stuur die dan naar studio.radio501.nl Tijd voor de dankpraat. Het Radio 501 team bedankt. Rob en Theo Vriet bedankt. Ook mijn redactieteam Anna, Hein, Jan en Fred bedankt. Jullie thuis bedankt voor de e-mail en voor het luisteren. En volgende week ben ik er weer met een gloednieuwe donderslag. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender. Radio 501. En dan nu weer de wekelijkse weekspreek. Waar je met de vakantie ook heen gaat, je vindt nooit de meisjes die je in de folder toelachen. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. slag op donderdag. Helder hemel. Het was het hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Hey! Keep smiling just like we used to do.